Neem voor mij maar een ander en vergeet dan mijn naam. Neem voor mij maar een ander, ja ik laat je niet gaan. Jij sprak veel lieve woorden, maar die meende je niet. Nee, het is niet voorbij, want je speelt. ik aan jou. Het wachten duurde soms lang, maar jij kende geen trouw. Daarvoor was ik al bang. Niets verandert mijn besluit. Het is tussen ons uit. Neem voor mij maar een ander en vergeet dan mijn naam. Neem voor mij een ander. Ja, ik laat je nu gaan. Jij sprak veel lieve woorden, maar die meende je niet. Nee, het is nu voorbij, want je speelde een spel, neem een ander voor mij. weet dat jij mij bedroog daarom geen verdriet. Laat daarom uw betoog. Huilen, dat doe ik niet. Zeg maar niks en ga nu heen. Het hart van jou is van steen. van you speed.